4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor de meeste mensen lijkt verlaging van het pensioen volgend jaar van de baan. Haagse bronnen melden dat minister Koolmees een verlaging voorbereidt van de eisen aan de pensioenfondsen. Daardoor kunnen de meeste fondsen de pensioenen intact laten. Enkele zullen wel enigszins moeten korten. Veel pensioenfondsen staan er slecht voor. De regels voor het vermogen dat een pensioenfonds moet aanhouden... dwingen die fondsen dan de uitkering te verlagen. Bij een kliniek voor psychiatrische zorg in Balkbrug in Overijssel... is een medewerker gewond geraakt door een aanval van een cliënt. Die zou de medewerker met een zelfgemaakt steekwapen te lijf zijn gegaan. Volgens RTV Oost is de aanvaller aangehouden. De politie kan dat niet bevestigen en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Volgens de kliniek zat de vermoedelijke dader in het deel... waar veroordeelde criminelen worden behandeld. Een oproep van het CDA om de diplomatieke banden met de Syrische dictator Assad aan te halen is door het grootste deel van de Tweede Kamer afgekraakt. CDA-kamerlid Van Helvert wil met Assad overleggen over de berichting van Nederlandse IS'ers en het terugkeer van Syrische vluchtelingen. De meeste Kamerleden vinden het onjuist om met een regime in gesprek te gaan dat mensenrechten heeft geschonden. En een moeder in Duitsland moet acht jaar de cel in omdat ze deed alsof haar kinderen chronisch ziek waren. De kinderen zelf geloofden dat ook. Ze zaten jarenlang in een rolstoel. De vrouw kreeg zo onterecht 135.000 euro aan toeslagen. Ze is veroordeeld voor zware mishandeling van haar kinderen en voor fraude. Haar verdediging zegt dat de Duitse vrouw ontoerekeningsvatbaar is... maar volgens de rechter wist ze precies wat ze deed. De vrouw gaat in hoger beroep. Het weer. Vanmiddag nemen de buien af, Het is een graad of 8. Morgen wisselend bewolkt met in het zuiden wat regen en het wordt dan een graad of 7.